Jelle Seubring met het NOS Journaal. Voor dit weekend en begin volgende week zijn er genoeg opvangplekken geregeld voor asielzoekers in Nederland. Dat meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA luidde afgelopen week opnieuw de noodklok over een verwacht tekort aan opvangplekken. Voor honderden asielzoekers dreigt er geen bed beschikbaar te zijn. Daarom deed staatssecretaris Van der Burg een oproep aan gemeenten om plekken te regelen. Onder meer Arnhem en Zwolle gaven gehoor aan die oproep, maar ook een aantal kleinere gemeenten. Op dit moment zitten er zo'n 26.000 mensen in de noodopvang. De Rwandese oud-bestuurder Pierre Cayondo is dinsdag in Frankrijk gearresteerd... voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. Hij is aangeklaagd voor medeplichtigheid, zeggen bronnen tegen het Franse persbureau AFP. Tijdens de genocide was Cayondo bestuurder in het westen van het land. Hij zou Hutu-milities hebben gevormd en wapens hebben geleverd. Later zou hij in het Rwandese parlement hebben gezeten. De Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro is in coma geraakt. Volgens zijn artsen kan hij daar niet meer uitkomen, melden Italiaanse media. De 61-jarige Denaro werd in januari opgepakt in Palermo, de hoofdstad van Sicilië. Hij was 30 jaar op de vlucht geweest. Denaro staat bekend als een belangrijk leider van de Cosa Nostra, de Siciliaanse tak van de maffia. Hij kreeg onder meer levenslang voor zijn rol bij de moorden op twee onderzoeksrechters in 1992. Dezelfde straf kreeg hij voor bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan in 1993. FC Volendam heeft thuis tegen Heracles Almelo het eerste doelpunt gepakt van het eredivisie-seizoen. Na rust kwam de club op een 2-0 achterstand, maar de club gaf niet op. Het werd uiteindelijk 2-2. PSV verpletterde Almere City. In Almere werd het 4-0 voor de Eindhovenaren. Het is de vijfde opeenvolgende eredivisie van de koploper.